7 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Er komen strengere maatregelen om racisme aan te pakken in voetbalstadions. Het kabinet en de KNVB zijn van plan om meer slimme camera's in te zetten... die voetbalfans die zich misdragen kunnen herkennen... en ook gaat de KNVB langere stadionverboden opleggen. Het kabinet en de KNVB overleggen er vanmiddag over in Zeist... naar aanleiding van het racisme tijdens de wedstrijd tussen Den Bosch en Excelsior vorige week. Staalfabrikant Tata Steel heeft bevestigd dat er bij een reorganisatie zo'n 1600 banen verdwijnen in Hermuiden. In Engeland gaat het om zo'n 1000 arbeidsplaatsen, bij de overige vestigingen ongeveer 350. IJmuiden wordt dus het hardst getroffen. Volgens Tata Steel gaat het vooral om kantoorbanen en managementfuncties. De rechtspraak neemt maatregelen om de lange wachttijden aan te pakken... met flexibel in te zetten juristen... en betere wervingscampagnes moet de achterstand van zo'n 100.000 zaken worden weggewerkt. Ook mogen juristen die nu als, al als advocaat voor de overheid werken... straks als invaller aan de slag. Een Duitser die in het verleden vastzat voor moord... heeft het recht uit de resultaten van online zoekmachines verwijderd te worden. Dat heeft de hoogste Duitse rechtbank bepaald. De man vermoorde twee mensen op een zeiljacht in de Cariben in 1982. Hij kwam vrij in 2002. Daarna verschenen oude artikelen over de zaak online... en er kwam een boek en een documentaire. Die kunnen op internet worden gevonden en dat moet nu worden opgeheven. Waterschap Vallei en Veluwe heeft de begroting voor volgend jaar aangepast... na protest van zo'n 200 boeren. Ze zijn boos over de voorgenomen belastingverhoging van ongeveer 10 Volgens het waterschap is de verhoging nodig na een uitspraak van de Hoge Raad. Toch wordt de verhoging deels teruggedraaid. Het weer op veel plaatsen regen en een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanmiddag vanuit het noorden droger en het wordt zo'n 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.